Zo zei vader Markle dat Harry hem heeft verteld dat hij zich zorgen maakt over de brexit. En ook zou Harry vinden dat de Amerikaanse president Trump een kans verdient. Het ligt gevoelig omdat de koninklijke familie nooit een mening naar buiten brengt over politieke kwesties. Vorig jaar zijn er meer goederen van en naar Nederland over de weg vervoerd. Het CBS meldt dat het internationale wegvervoer is gestegen met ruim 4 procent. Het gaat daarbij zowel om vrachtwagens uit Nederland die naar het buitenland rijden als vrachtauto's uit het buitenland. Voor de Nederlandse transporteurs was het voor het eerst in drie jaar dat het internationale vervoer weer groeide. De afgelopen twee jaar was er sprake van krimp. De meeste goederen gaan naar Duitsland, België en Frankrijk. De meeste buitenlandse vrachtwagens komen nog altijd uit België en Duitsland. En Poolse vrachtwagens zijn wel sterk in opkomst. Zij vervoeren nu bijna net zoveel als Duitse trucks. In Tilburg heeft een man muizengif gegooid in het kinderzwembadje van zijn buren. De man ergerde zich groen en geel aan het geluid van spelende kinderen bij het badje, zegt de Omroep Brabant. De man is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en vernieling. In een appartement in Maastricht is het lichaam gevonden van de bewoner. Hij zou er al een paar weken hebben gelegen. Politie ging kijken na een melding dat de bewoner al een tijdje niet was gezien. Ook hadden buren geklaagd over stank die zich verspreidde via de luchtafzuiging. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 16 graden en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag droog en volop zon. Het wordt 26 tot 33 graden en ook vrijdag is het tropisch warm.